Die conclusie is voor hem definitief. Het heeft Klink geschreven in een brief aan fractievoorzitter Verhagen en partijvoorzitter Bleker. De brief is in handen van de NOS. Klink doet daarin verslag van de besprekingen met PVV-voorman Wilders. Die zou aangekondigd hebben al bij de presentatie van het regeerakkoord afstand te nemen van de andere partijen. Hij zou met een volstrekt en totaal ander verhaal komen dan de VVD en het CDA. De hoofden van de coalitiepartners zullen rood kleuren, heeft Wilders volgens Klink gezegd. Hij heeft daaruit de conclusie getrokken dat het CDA voortdurend door de PVV zal worden uitgedaagd op zijn christelijke grondslag en democratische motieven. De uitgangspunten van de twee partijen zijn volgens Klink te verschillend. Minister Donner bemiddelt op dit moment tussen de verschillende CDA's. De brief van Klink is in zijn geheel te lezen op nos.nl. In Geleen zijn nog twee babylijkjes gevonden. Ze lagen in de tuin van de 41-jarige vrouw die gisteren is aangehouden in verband met de dood van haar pasgeboren baby. Het kindje dat door geweld om het leven was gekomen lag in de schuur van haar huis in Geleen. Het OM onderzoekt wanneer de drie kinderen zijn overleden en of er een biologische band is tussen de baby's. De vrouw is moord ten laste gelegd. En kardinaal Simonis moet onder ede getuigen. Dat eist de advocaat van een slachtoffer van seksueel misbruik door een pater. De geestelijke werd in 1979 door de politie opgepakt... voor het misbruiken van jongens in een jeugdcentrum in Rijswijk. Dat valt onder het bisdom Rotterdam, waar Simonis toen bischop was. De zaak is toen geseponeerd. Het weer... Vanavond en vannacht blijft het droog.